Door negens met het NOS-journaal. In Turkije zijn de stembureaus voor de parlements- en presidentsverkiezingen gesloten. Daarmee is het tellen van de stemmen begonnen. Er zijn geen exit polls. De eerste uitslagen worden vanavond om 8 uur Nederlandse tijd verwacht. De verkiezingen waren gepland voor november volgend jaar. Maar president Erdogan heeft ze vervroegd. Hij wil de invoering van het presidentiële systeem versnellen dat hem meer macht geeft. De leider van de grootste oppositiepartij, de CHP zegt dat er meldingen van fraude zijn in het zuidoosten van het land. Na het lekken gisteren van stookolie door een Noorse tanker in het Rotterdamse havengebied... zijn meer dan duizend vogels besmeurd met olie. Dierenorganisaties proberen de vogels te vangen en schoon te maken. De Noorse eigenaar van de tanker wordt door het havenbedrijf Rotterdam aansprakelijk gesteld. De olietanker van Otfiel botste tegen een steiger... waarna er zo'n 200 ton zware stookolie in het water terecht kwam. Tot aan Hoek van Holland ligt er olie op het water. De twee VMBO-scholen in Maastricht, waar alle eindexamens ongeldig zijn verklaard... proberen te regelen dat hun leerlingen zonder diploma alsnog kunnen beginnen aan hun vervolgopleiding. Alle 354 gedupeerde leerlingen moeten deze zomer herexamen doen. Ze krijgen pas uiterlijk 31 augustus de uitslag... terwijl het nieuwe schooljaar al op 20 augustus begint. Ondertussen hebben al meer dan 10.000 mensen een petitie aan minister Slop getekend... om de leerlingen alsnog hun diploma te geven. Engeland heeft zijn grootste zegen ooit geboekt op een WK voetbal. Panama werd vanmiddag met 6-1 verslagen. Aanvoerder Harry Kane maakte drie doelpunten en staat nu bovenaan de topscorerslijst. Engeland staat nu samen met België bovenaan in groep G. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, vanavond en vannacht blijft het overal droog. Koelt het af naar een graad of 11. Morgen af en toe zon bij maxima tussen 19 en 22 graden.